Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd wordt besloten of een aantal grote festivals vandaag door kunnen gaan. Er komt namelijk slecht weer aan. En Bospop, Awakenings en Wildeburg moeten beslissen of het wel verantwoord is. In het zuiden en oosten wordt het code oranje vanmiddag. Dit zei onze weerman Peter Kuipers-Munneke daar gisteren over. Die weersomslag die er aan zit te komen, die houdt er verband mee dat we warme lucht krijgen uit het zuiden, maar dat tegelijkertijd de vochtigheid ook toeneemt. Er ontstaan eerst onweersbuien in het noorden en het midden van Frankrijk en die trekken dan via België smiddags ons land binnen. Ja, en op het moment van deze opname weten we nog niet wat de festivals hebben besloten. Je hoort er snel meer over. Bij het CDA zijn ze er nog niet uit wie de grote stemmentrekker moet worden bij de verkiezingen die eraan komen. Hugo de Jonge wordt het in ieder geval niet, dat heeft hij gisteren gezegd. Op dit moment is Wopke Hoekstra nog partijleider, maar binnen het CDA wordt er over hem getwijfeld. Polen is begonnen extra militairen naar de grens te sturen. Zij moeten de grens met Belarus in de gaten gaan houden. In dat land zouden Wagner-troepen zitten. Dat zijn beruchte Russische huurlingen. Ook zijn er berichten dat er Russische kernwapens in Belarus worden gezet. De Amerikaanse voetbalster en voetbalster Megan Rapino stopt ermee. Eind volgend seizoen speelt ze haar laatste wedstrijd. Rapino werd met de VS twee keer wereldkampioen. In 2015 en later in 2019. En dat weet je misschien nog wel, want toen werd Nederland in de finale met 2-0 verslagen. Megan Rapino is een van de bekendste voetbalsters ter wereld. Ze zet zich ook in voor gelijke salarissen voor vrouwen. Dit werd over haar gezegd toen ze vorig jaar een belangrijke onderscheiding kreeg van president Biden. A champion protecting the rights of fellow LGBTQI Americans. Megan Rapinoe challenges and inspires millions of people who believe in themselves and the possibilities of our nation. Merpino zegt dat ze dankbaar is dat ze zo lang op het hoge niveau heeft kunnen voetballen. Dan het weer. Eerst zon, later kan het in het zuidoosten van het land stevig gaan onweren.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 Zoveel onbekende nieuwe artiesten die staan door te breken of al doorgebroken zijn. En uh, ja, dat is een belevenis om mee te maken. Het is ook eh, op televisie. Ehm, elke avond is er een eh, uitgebreide samenvatting van die dag. Dus mocht u er eens wat meer van willen weten, kijk vooral. Ik heb er twee weken geleden een uitzending aan gewijd. En vandaag een hele andere uitzending. Ik heb een ja, selectie weer gemaakt van geweldige artiesten van vroeger en ook van nu. En ik ga beginnen met Arnett Kop. Hij is een tenorsaxofonist. Hij was in de jaren 50, 60 eh, heel actief. Is er een jaartje tussenuit geweest door een serieus auto-ongeluk. En maakte het jaar dat hij terugkwam in 1959 drie geweldige albums voor het Prestige label. En een van die albums is Party Time uit 1959. Hij wordt erop vergezeld door Ray Bryant op piano, Art Taylor op drums... Ray Barnetto op congas en Wendell Marshall op bas. Arnett Kop met de Slowpoke. Good morning. Oh. Dat was Arnett Kop met Slowpoke. Ik ga verder met Nina Simone, een eh, geweldige jazzzangeres... die eh, ja, af en toe gewoon voorbij moet komen. En het was weer de hoogste tijd. Ik ga een nummer draaien van haar album After Hours... en het heet Tell Me More and More and Then Some. Nina Simone. I want more, more Daddy, you know what I want to hear. I want some more and then some. That I love you only, dear. I want some more of how you feel, and then when you done told me about a million times how much you love me, and you threw start right back in again. I've made the same mistake. I know the awful ache of a little heart that's been double crossed. The waiting's been so long, so long. It's hard to be believing I thought I'd missed my guess. I thought happiness for me was lost. I want more, some more, some more than some. But from now on Till doomsday But I never, no, no, no, no ooh, I never No, I never will get enough Nina Simone. Ik ga verder met Barney Willen. Zijn naam doet denken aan een Amerikaan, maar hij is het niet. Hij is van oorsprong Frans. Dit is zijn artiestennaam Barney Willen. In 1940 verhuisde hij naar de Verenigde Staten, kwam in 1946 terug in Frankrijk... trad daar met verschillende bands en muzikanten op... Eh, en ook veel jazzmuzikanten op doorreis... En zo was Miles Davis in 1957 in Parijs... om die beroemde soundtrack op te nemen voor die film... Ascenseur pour Les Chafauds. En daar werd hij ook op uitgenodigd en heeft meegespeeld. In 1959 ging hij eh, terug naar de Verenigde Staten... en trad op in het beroemde Newport Jazz Festival. Daar werd hij beroemd. Ik heb een eh, album uitgekozen dat heet Newport uit 1959. Daar staan een aantal nummers op van dit eh, optreden. Maar er staat ook een nummer op wat ergens anders is opgenomen... in Duitsland met een Duitse band. En ze spelen Round Midnight, de klassieker van Thelonious Monk... het Barney Willen kwartet. New Willen Quartet met Round Midnight. Ik ga verder met Duke Ellington. Hij nodigt zo af en toe, uh, nodigde zo af en toe bekende artiesten uit om mee te spelen. En een daarvan was Coleman Hawkins. In 1962 maakten zij een album samen en daarvan ga ik draaien Wanderlust. Duke Ellington samen met Coleman Hawkins. Er worden natuurlijk veel artiesten... Ehm, eh, maken albums en die worden natuurlijk eh, veel gespeeld. Maar er zijn ook veel radioopnames en lokale optredens... die vaak niet op een album belanden. En in Amerika hebben ze daar een eh, geweldige collectie samengesteld... in het National Jazz Museum in Harlem. En die collectie die heet de Zephyr Collection. En daarvan ga ik een nummer draaien... Dat is op de radio uitgezonden op 23 eh, november 1938. Daarop spelen Charlie Teagarden op trompet... Jack Teagarden op tromboon... Pee Wee Russell, Bud Freeman, Fats Waller... Eddie Condon, Artie Shapiro en Sooty Singleton. En het nummer heet I'm Coming Virginia. He had a little routine? over there Hello. Hello yourself and see you like een sprong in de tijd te maken naar wat meer uh, hedendaagse muziek. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Erik Vloeimans. Hij heeft een uh, hele tijd geleden alweer een eh, mooi album uitgebracht. Dat heet Fuji Mundi. En daar heeft hij een aantal live optredens mee gedaan. En een daarvan is een album van opgenomen. Dat heet Live at Joshi's. Het is uit 2009. En ik ga daar een nummer van draaien. Erik Vloeimans wordt vergezeld door Anton Goudsmit op gitaar... Op piano Harmen Franje en natuurlijk op trompet Erik Vloeimans. Het is opgenomen in 2008 in de Yoshi Jazz Club in Oakland. En het nummer heet Ernesto. naar de klanken van Erik Vloeimans met het nummer Ernesto. Ik kon het niet helemaal draaien, want het, uh, ja, duurt gewoon simpelweg te lang. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Ned Beerschall. Hij is een eh, Engelse saxofonist, hij is niet zo heel bekend, maar hij maakt hele mooie muziek. Uh, het is een beetje mysterieus. Het, hij is geïnspireerd door onder andere John Coltrane... En ik heb een nummer uitgekozen dat heet The Black Ark. En dat komt van een live album, Live at Larissa. Net Burchon. luistert naar Ned Birschall, de saxofonist uit Engeland. Ik ga verder met ehm, Ernst Glerum, een eh, Nederlandse componist. Hij heeft met vele grote artiesten samengespeeld. Waaronder eh, natuurlijk Han Benink, maar ook Butch bijvoorbeeld. En hij is eh, ook op zichzelf een geweldige artiest. Hij heeft een aantal geweldige albums uitgebracht en een daarvan heet Paper Models... Het is opgenomen in 2011 in Usnerbroek. En het, is een, ehm, het album is een titel ehm, ja, die ik eigenlijk niet zo goed kan verklaren. Het is een, ehm, het is eh, een, een, een, een, titel eigenlijk om de, eh, de, de kwaliteit van de interactie... tussen de verschillende muzikanten in zijn band eh, te, te, weerspiegelen. Hij speelt samen met uh, bassist Clemens van der Veen en drummer Jamie Piet. Eigenlijk moeten we maar gewoon zelf gaan luisteren. Het nummer heet Cement. Ernst Leren Omnibus. Glerum Omnibus met het nummer Cement van het album Paper Models. Ik ga verder met Stephanie Negation. Zij is een jazzzangeres en uh, zij had eerst eh, klassieke muziek en zang gestudeerd. Vervolgens ging ze economie studeren, werkte voor banken. Maar ze is toch teruggekeerd naar het zingen en dat, eh, dat deed ze geweldig. Ze heeft onder andere getoerd met ehm, de vocale jazz master eh, John Hendricks... En daar heeft ze ook haar man leren kennen, de jazzpianist Hot O'Brien. Samen zijn ze getrouwd en hebben ze een eh, dochter. En die is ook een jazzzangeres geworden. Ik heb al eens eerder een nummer van haar gedraaid, Veronica Swift. Maar nu van eh, haar moeder. En het is wel duidelijk waar ze het talent van heeft, eh, Veronica Swift. Ik ga twee nummers draaien. Eén voor het nieuws van 11 uur, want daar zijn we bijna aan toegekomen. Dat nummer dat heet Manhattan. En Direct na het nieuws van 11 uur ben ik natuurlijk terug... en heb ik nog een nummer van dit, eh, dit album. Dat eh, nummer heet Down With Love. Het album heet Dedicated to Lee Wiley. Lee Wiley was natuurlijk ook een grote jazzzangeres... Eh, maar veel verder terug in de tijd. Stephanie Nakasian met Manhattan. zo na het nieuws van 11 uur.